En dat is een record, zegt het CBS. Ja, we hebben natuurlijk allemaal al een tijdje gezien dat de huisprijzen in Nederland hard stijgen. Dat was al zo. Ook in juni stegen prijzen met meer dan 14%. Nu dus weer meer dan 16%. Dus eh, opnieuw weer een record verbroken. De hoogste prijsstijging in eh, bijna 21 jaar tijd inmiddels. Makelaars zeiden in juli al dat kopers gemiddeld ruim 4 ton kwijt zijn voor een bestaand huis. Er zijn in een jaar tijd veel meer migranten omgekomen bij de overtocht van Libië naar Europa. In de eerste helft van dit jaar stierven bijna 800 mensen, drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Volgens het Rode Kruis ligt het echte aantal waarschijnlijk hoger, omdat nog veel mensen worden vermist. Het lukt de GGD steeds minder goed om te achterhalen waar mensen corona krijgen. In de krant NRC staat dat afgelopen week bij minder dan 1 op de 3 besmettingen een bron werd gevonden. Volgens het RIVM is het bron- en contactonderzoek dus niet meer echt een succes. Omdat er nu weer veel open is, hebben mensen geen flauw idee waar ze het virus hebben opgelopen. Terwijl jij gisteren misschien lekker binnen zat te Netflix omdat het regende... sprong een groep zwemmers in de Waddenzee. Ze zwommen van Den Helder tot Texel voor het goede doel daar is hij hoor. Dick, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja. Ging lekker. Dus eh, gelijk een eh, goede start. Lekker je ritme zoeken. En, en wat het dan wordt, maakt het ook verder niet uit. We doen wel plezier mee. Het belangrijkste is natuurlijk eh, geld inzamelen voor kinderen met een spierziekte. En dat is ook goed gelukt. Daar ben ik super blij mee. Uiteindelijk werd er 127.000 euro opgehaald voor Stichting Spieren voor Spieren. Het weer lekker zonnig vandaag, blijft overal droog. Het wordt 20 graden aan zee tot 23 in het binnenland.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 De huizenprijzen hebben een nieuw record bereikt. Een bestaande koopwoning was in juli ruim 16% duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging sinds oktober 2000. In de regio Noord-Nederland beginnen de scholen vandaag weer. In het voortgezet onderwijs gelden nog wel coronamaatregelen...